Dan net wel met het NOS-journaal. Een TBS'er heeft vanmiddag in de inrichting in Vught een personeelslid neergestoken. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe die eraan toe is, is niet bekendgemaakt. De dienst justitiële inrichtingen, waar TBS-klinieken onder vallen, spreekt van een ernstig steekincident. De steekpartij gebeurde rond 5 uur en de aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. De Afrikaanse Unie heeft 350 miljoen dollar aan hulp toegezegd in de strijd tegen de hongersnood in de Hoorn van Afrika. Verscheidene Afrikaanse regeringen kregen de afgelopen weken kritiek omdat ze veel te weinig zouden doen. Het bedrag werd bekendgemaakt op een donorconferentie in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa. Het was voor het eerst dat er in Afrika zo'n donorconferentie werd gehouden. Volgens de Verenigde Naties is er zeker nog 2 miljard dollar nodig om de 12 miljoen mensen die in nood zijn te helpen. Na drie dagen van winst is de Amsterdamse effectenbeurs vandaag weer met verlies gesloten. De AEX-index daalde 1,1% naar 278 punten en andere Europese beurzen noteerden vergelijkbare verliezen. Beleggers waren pessimistisch door tegenvallende berichten over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Grootste verliezer in de AEX was Ahold. Het supermarktconcern maakte vanochtend bekend dat de winst in het tweede kwartaal 1,5% is gedaald. Bij de loting van de groepsfase voor de Champions League is Ajax in pool D ingedeeld met Real Madrid, Olympique Lyon en Dynamo Zagreb. Champions League winnaar Barcelona zit in een pool met onder meer AC Milan, waar Mark van Bommel en Clarence Seedorf spelen. Bayern München van Arjen Robben loten Villarreal, Manchester City en Napoli. De eerste twee van elke pool gaan door naar de volgende ronde van de Champions League en nummer drie gaat verder in de Europa League. Het weer in de loop van de avond overal droog. Vannacht plaatselijk mist. Morgen overdag vanuit het zuiden flinke regen en onweersbuien. En door de buien koelt het af. Na morgen een graad of 19. Met vooral zaterdag veel buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat nog file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Laren en Inbrugge 4 kilometer. De andere kant op ook een file van 4 kilometer. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude-Rijndijk 7. A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 5. Op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam-Kralingen en Rotterdam-Feyenoord 4 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Verderop voor de randweg Dordrecht 5 kilometer en ook 5 kilometer op de A27 van Utrecht naar Gorkum voor knopen Lunetten.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 Esa boca linda, un descarante, toma caliente, sabe que ha papito, adelante de mis ojos, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante.